om de vacatures die nu al openstaan in te vullen. Volgens Actis is er in 70% van de verpleeghuizen een tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel. Dit komt doordat er niet genoeg mensen zijn die in een verpleeghuis willen werken. Vandaag werd bekend dat Van Rijn 100 miljoen in de verpleeghuizen wil steken. Gisteren rekende Acties al door dat voor uitvoering van het manifest van Hugo Borst en Karin Gamers... een bedrag van anderhalf à 2 miljard euro nodig zou zijn. In het zuidwesten van Polen zijn 3.500 Amerikaanse militairen met hun materieel aangekomen. De Verenigde Staten en andere westerse landen hebben de afgelopen jaren in NAVO-verband al oefeningen gehouden op Pools grondgebied. De stationering van deze militairen markeert een volgende stap naar een meer permanente aanwezigheid. De detachering volgt op een besluit van president Obama om NAVO-bondgenoten in Oost-Europa bescherming te bieden nadat Rusland de Krim had geannexeerd in 2014. De Poolse premier en minister van Defensie begroeten de Amerikanen zaterdag in een officiële ceremonie. De politie in Zeeland heeft zeven Irakezen uit een koelwagen vol met mosselen gehaald. Dat gebeurde langs de A58 bij Rilland. De vreemdelingen wilden eigenlijk in Engeland terechtkomen... maar omdat ze in België in de verkeerde vrachtwagen waren gestapt... kwamen ze in Zeeland uit. De chauffeur van de koelwagen sloeg alarm nadat hij geklop had gehoord vanuit de laadruimte. In de vrachtwagen ontdekte de politie zes mannen en een vrouw van tussen de 22 en 29 jaar oud. Ze hadden het koud, maar verder waren ze lichamelijk in orde. De zeven zijn vastgezet. Het weer, vooral in het midden en oosten vanavond sneeuw.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 dus de, de, raadsvergadering is er wel. Ik ga dan ook wel even de verwijzing maken dat je dus zo dadelijk kan, je dat, kan je dat volgen op een website van de gemeente. die link ga ik zo, zo, dadelijk noemen. Maar er stond ook nog een aankondiging dat wij vanavond Tamara Woesterburg in de studio zouden hebben. Tussen 8 en 9 sowieso. Maar Tamara heeft net als heel veel Nederlanders last van die griep. Die griepgolf die voorlopig nog wel even aan zal halen, Want ja, ehm, eh, half Nederland eh, ligt met een, eh, met een natte klamme lap in de nek in, in bed... of met een kruikje aan de enkels om een beetje bij te komen. En als ik mag geloven de weersberichten... zullen we een echte heuse vorstperiode gaan krijgen van de komende week. Sowieso de komende week. Maar als ik de pluim mag geloven, dan heb je kans dat het na het weekend wel weer... dus na het volgend weekend, dus niet dit weekend, maar het volgende weekend... dat het dan allemaal weer een beetje boven nul gaat eh, worden. Dus eh, we hebben misschien pret voor één week. Goed, dank aan Thomas de Jong. En natuurlijk ook eh, de opening van deze alternatieve, even noemen. Aspen Games met Lightning. Een tijdje terug al dat ik het nummer heb gedraaid. Maar ik vond hem wel weer grappig om aan het begin van deze uitzending te laten horen. Bent komt uit Zwolle. Dat kan ik dan ook nog eventjes erbij vertellen. Ehm, nou, dan weer verder met eh, de muziek. Eh, zoals ik een beetje heb aangekondigd op Facebook. Niet alleen ik, maar ook de Alternative FM pagina. Ehm, en voor de mensen die dan eh, denken wanneer komt hier op Akda woord dan? Nou, dat, uh, dus de derde voorronde. Die uitzending die staat gepland voorafgaand aan de vierde voorronde. Dat pas in februari. Dus dat gaat nog wel even duren. Ehm, over dat lijstje gesproken wat ik aangekondigd heb... is dit er één van. En dat is eh, terug te vinden op de EP Leda van Dakota. En het nummer dat heet Leave Me Out. for your bed. I miss you, Mama. Oh, I miss you so much. Every time I saw you, a kiss and a little touch. say, listen, son. Pick up your feet and driving home. Maybe daddy is not your friend, but he's your daddy till the end. I miss you, mama. I miss you so much. Every time I saw you, you know a kiss and a little touch. Many years later, old and great, the job is done, every word is said. You said, son, that light near that tree, yeah, that's your daddy calling miss you so much. Every time I saw you, a kiss and a little touch. Oh, Mama did the best she can. Dat was hem. Homeless heette het. Uh, heet het nummer. Of tenminste het album. Eh, nee, is de uitvoerende artiest. En Blow Horn heet het, eh, heet het verhaal. Eh, wat het album de titel heeft. Ja, als je dan ook nog eens moet multitasken om het benodigde informatie. Maar wie zit erachter? Achter Homeless. Dat is Max Leukveld. Die eh, zit erachter. Uh, Homeless Blow the Horn is eh, vorig jaar uitgebracht. rond december. Eigenlijk nog, nee, nog iets eerder zelfs. November 2016. Toen is die, af, is die uitgebracht. Blues Zien heeft daar al het een en ander over verteld. Over, over, dit, over dit album. het is het du debuutalbum van Duo Homeless. Een van de mensen dus is eh, Max Leukveld. Dat, eh, dat zeg, ik, eh, zeg ik erbij. En zoals het hier beschreven is, is heeft Max een knauwende Amerikaanse uitspraak. Nou, dat hebben we al gemerkt. En de kleur van zijn stem heeft een ruw randje en klinkt een beetje nasaal. Ook dat klopt. En alles is klein en ingetogen gespeeld en gezongen. Zang en muziek zijn in balans. En One, dat staat ook op dit album, is een cover van YouTube. Ik heb hem gehoord. het is... Eh, een hele eigen tijdse versie. Maar ik heb gekozen voor het laatste nummer van, eh, van dit album. Eh, en dat is Miss You Mama. Maar dat heeft natuurlijk een persoonlijke reden waarom ik dat nummer juist heb gedraaid. Dus dat, dat zeg ik er dan ook maar gewoon bij. nou, dat is een beetje in het kort waar Homeless vandaan komt. Het is gewoon dus gewoon polder blues. Zo moet je het, moet je het zien. Hoewel, dat zeg ik dan. Maar goed, blues in de, in de, de vorm zoals je dat eh, niet 1, 2, 3 aantreft. Ik eh, kreeg dit van eh, een, een leuk gezelschap, muziekpromotor. heel vaak heb ik ook, nou ja, om het gewoon heel oneerbiedig te zeggen, bagger. Maar dit is dan weer een van de prettige uitzonderingen die ik gekregen heb. En dus hebben we dat graag gedraaid vandaag. Nou, eh, daarvoor hoorden we dus Dakota met Leave Me Out. Dat was eh, ook nog een tijdje terug eh, dat ze hier geweest waren. Ik geloof in november zijn ze hier geweest van het afgelopen jaar. En toen hebben we het gehad onder andere over de EP Leda die zij hebben uitgebracht. En ehm, dan heb ik eigenlijk wel het een en ander eh, wel eh, genoeg eh, verteld, denk ik, over alles en nog wat. heb ik nog wat klaarstaan? Ja, want dan moet ik eventjes naar een, naar een ander gedeelte. Kijk, hier naartoe. Ehm, want ja, wij hebben er ook in onze studio gehad. Dat is een, dame uit Waterland, uit de gemeente Waterland. en dat is gewoon Monnikendam, daar komt ze vandaan. En papa lief. Die eh, zit bij One Clueless Friend. Maar die komt straks eh, nog een keer voorbij. Dat is eh, Martijn van Waveren. En dan hebben we het over Gabi Lieve. Nou, het is heel snel gegaan dat afgelopen jaar. Want sinds Giel Belen gestopt is met 3FM. En ook het de ochtendprogramma heeft hij zich een beetje gericht op... Ja, wat is er eigenlijk nog allemaal te doen? En dan wil hij dan ook een beetje diverse multimedia kanalen daarvoor gebruiken. En Giel kennende heeft hij eh, ja, een soort talentenjacht in het leven geroepen. En eh, gezegd van, nou, ik eh, ben benieuwd of er nog muzikanten zijn... die thuis in een eigen slaapkamer gewoon een heel mooi liedje in elkaar kunnen zetten. Nou, en Gabi Lieve is er één van. het is ook, ja, ik, ik, ik, heb er vrij hoog zitten. En nou, dat is duidelijke taal. Want inmiddels heeft ook de landelijke media deze dame al opgepikt. Jong als zij is. Maar ontiegelijk volwassen eh, klinkt het allemaal. En dat hoor je eh, eraan af aan eh, deze Empty Road... die daarvoor al gebruikt is in de talentenjacht. Maar hier heeft Gabby het nummer ook echt opgenomen in een studio. Alleen met gitaar. Nou, je hoort het zelf. The only things I feel are walking down this empty road. The sound of the birds flying above me is the only thing I hear while walking. do is run. day. nummers eh, die ik eh, heb eh, toch mogen draaien het afgelopen jaar... is dit de nummer Twisted Reality van Nexo Shape. Ja, ja, ja, toch wel. Maar dat is ook omdat ik een, best wel een beetje een electro-freakje ben. En daarvoor hoorde je Gabi Lieve... Met het nummer ehm, eh, Empty Road. Eh, dat, eh, dat nummer is, wat je nu hebt gehoord is ja, ook op YouTube te vinden. En dat is ook de versie die ik gedraaid heb. De studio sessie versie. Ik denk dat ze die opgenomen heeft bij haar vader. Dus dat, dat, dat verbaast me ook niks. De kwaliteit is gewoon prima. En, en ben benieuwd hoe die dan met een complete bedzetting gaat klinken. Want daar heb ik nog geen opnames van uh, teruggehoord. Eh, want misschien dat Martijn mij daar ooit nog wel eens wat over bij kan praten. Dus dat, eh, daar ben ik wel eens eh, heel erg nieuwsgierig naar. Zo zie je maar weer dat er toch ook dingen zijn waar wij dan toch een neus voor hebben. Hoewel, wij zijn niet de enige, want er is een omroep daar in de buurt geweest... die dat al lang ook al had bekeken. Wij waren de derde of de vierde, maar goed. Dat wil niet zeggen dat, dat we dan, dat we dan de plank mislaan. Nee, dat zeker niet. Maar dan ben je wel een van de eerste die dat eh, talent erkent. Beetje imagebuilding is dit eh, bij Alternative FM. Maar goed, eh, dat vind ik altijd wel, wel een beetje prima. drie minuten voor half negen inmiddels geworden... bij, bij dit programma op ZFM Zandvoort. dit, deze dame die hebben we ook zeker gehad. ze is bezig geweest in Amerika om wat, wat liedjes te schrijven, songs... Maar dit is nog uit 2015. Waar eigenlijk alles mee begon. Of misschien nog zelfs wel eerder in 2014. Ehm, dan hebben we het over Jeruzalem. En het nummer dat heet Shadowland. You're not the only one uit eh, Limburg. En dit is het eh, wat hij eh, gemaakt heeft. I want you, but you're not the only one, Ludovic. En daarvoor hoorde je Rosa. die Ludovic die heeft trouwens een, een aardig contractje weten te, te sluiten... met de mannen achter Innercore Music. En dat, ja, dat laatste, deze Innercore Music... heeft ook een samenwerking aangegaan met een Zandvoortse muzikant. Die gaan we straks draaien. En dan weten de meesten al eh, welke, eh, eh, over wie ik het heb. Namelijk Ruud Houweling. Eh, een van de singles die hij het afgelopen jaar heeft uitgebracht is Night Falls on the Town. Het is eh, zelfs ook nog de buurman van onze vriend Edwin Keur. Die vroeger hier bij CFM Zandvoort nog samen met Jeffrey de Gans een, eh, een nachtprogramma heeft gehad. En die twee hebben ook nog ooit iets op dance uitgebracht. Dat is zelfs nog een grote vette Europese hit geweest. Dus ik wil niks zeggen, maar <laughs> het, het, komt allemaal deze kant op. daarvoor dus Shadowland van Jeruzalem, voluit Jeruzalem van Lid zoals ze heet. En eh, zij is ook bezig met nieuw materiaal te schrijven. Het gaat eh, anders eh, klinken dan wat we hebben gehoord van de EP die ze heeft uitgebracht. en dat was in 2015 geweest. Dus ook alweer een tijdje terug. Kijk, kijk, dat vind ik altijd wel prettig nieuws. Dat er, dat er iemand nog de file heeft over, overwonnen. Hè? want ja, het is allemaal een beetje glibberen, glijden, handje aan de vangrail en eh, noem maar op. Eh, ja, helemaal niet. Nee, viel het wel mee. Eh. <laughs> paniek vooral. Paniek. waar? Op de A9? Overal. Overal. Uh, Alle weer stond stond wel een beetje vast. ja, dat dacht ik al. Want Nederland wordt weer overvallen door, door winterweer. En we weten niet eens meer hoe het is geweest. Terwijl er nog bijna niks aan de hand is. Nee, maar goed, dat hadden wij vorige week dus ook. Eh, want vorige week eh, zijn eh, Marcus en ik dus bij, de, bij de tweede voorronde, de derde voorronde van de Rob Award geweest. En toen werd er ook onheilspellend weerbericht uitgevaardigd. en ach, Marcus, niks aan de hand? Niks aan de hand, nee, eigenlijk niet, nee. Maar je hebt, een, je hebt volgens mij een anti-slipcursus wel op zak, dacht ik toch zo, of niet? Nee, dat is nog steeds iets wat ik graag willen doen. <laughs> <laughs> Goed, maar we hadden dus... Eh, eh, dat, dat, was het verkeer. Eh, actueel even meegenomen door Marcus van Dam. Nou, die had, die had onverwacht even een moment dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Want vandaag was het de bedoeling dat wij hier Tamara Woesterburg hadden gehad. Heeft ze ook nog aangekondigd vandaag op Facebook dat ze hier zou zijn. Maar we moeten dus even een nieuwe afspraak maken. Dat gaat ook heus wel gebeuren. Dus, en we proberen hier nog wat meer mensen naartoe te trekken. Dus dat, dat sowieso. Eh, want eh, bij die derde voorronde viel ons ook nog eentje op. René, Spijker. Ja, dames en heren. Eh, want die, die, die zullen, we, daar zullen we beloven. of dat gaat lukken in februari weten we niet. Maar we proberen het in ieder geval in de komende tijd haar hier in de studio te trekken. Dus dat... Maar je zult het resultaat gaan horen. Ehm, nou ja, als we de opnames hebben. Ik heb nog helemaal niks gezien. Nee, nog niet. Nee, dat valt mij dus eh, wat eh, op. Goed, dat was even het eh, terugblikken van de, het verhaal van de Robak. wordt. Deze mensen hebben hun EP-presentatie e gehad. Ik, ik heb hem alleen nog niet... hij is nog niet online wat betreft op de iTunes. Want daar zit ik dan eigenlijk op te wachten. Dus ik heb een voorbestelling gedaan. Maar goed, het is altijd goed als we dus dit, dit al kunnen blijven draaien. Me and Marie van Rivers. Marie grew up together. same smile and the same boy crush for a little while. She was a little stronger, a little braver, a little taller, and a little crazier. pretend keep a picture of chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round.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 Right before the light town. still Night Falls on the Town. Een eh, clip die Ruud eh, geschoten heeft hier in, eh, in Zandvoort. Want daar kan je het heel duidelijk aan afleiden dat hij dit gedaan heeft. Ehm, en binnenkort eh, Erasing Mountains. Dat gaat volgende maand plaatsvinden. Hij zal daar ook eh, onder andere zijn eh, album gaan presenteren in de Amsterdamse Melkweg. Dus dan weet je dat ook weer. daarvoor hoorde je ook een, een mooie. Dat is Echte Country van Rivers. En zij hebben hun EP-presentatie ook gehad in Amsterdam, maar dan in Paradiso, in de kleine zaal. Op 21 december was dat van het afgelopen jaar. Nu, tijd voor iets bijzonders, want Danielle van Doorns is hier ooit eh, geweest en heeft, eh, wij hebben het nummer Against the Stream gedraaid. En nu eh, heeft zij een, nummer uitgebracht, dat nummer dat heet, dan moet ik even weer gaan uh, dat heet Leave Me Alone. En dat gaat over de, ja, min of meer over seksueel geweld. En daar gaat het dus eigenlijk om dat één op de vijf meisjes onder de 15 eh, te maken krijgt met seksuele of fysieke geweld. Dat, eh, dat, dat vertelt ze dan eh, over dit nummer. Ik heb hem al een paar keer beluisterd thuis. En nu gaan we hem gewoon in de, de eter inslingeren. Hier is Danielle van Toren met het nummer Leave Me Alone. too much to bring together and too little to describe. There are flashes and some feelings, but I never really seem I see a large projection. There's a little melody. It sings of what I'm missing and all the things I see. It was rough, it was raining, but then you cleared the way. Was it that last act of kindness that with all your heart you gave? Maybe you were broken in a way that could not last. Your arms are always open in a way I could not grasp. Although those words were spoken, it is never quite enough. Dat was hem. Uh, met Shadow. Daarvoor hoorde je Danielle van Doorn met Leave Me Alone. Eh, dat nummer Shadow, eh, dat staat op de EP Adwa. En dat heeft alles te maken met zijn vriendin. aan wie hij deze EP heeft opgedragen. En binnenkort hopen we ook hier Marlijn Nash te, te, mogen hebben in onze studio. Dus Marlijn Nash, Nash, Nash, Nash is het. Um, weer verder met even wat ruiger werk... Hounds met Electric Gown.